uur. Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. Op getroffen eilanden is inmiddels anderhalf miljoen euro binnengekomen. Het Rode Kruis zegt ontroerd te zijn door de grote betrokkenheid van Nederlanders bij slachtoffers van het orkaangeweld. Volgens de organisatie worden op de website ook steeds meer hulpacties aangemeld. Met hulp van Defensie wordt vandaag opnieuw een lading goederen naar het getroffen gebied gestuurd. Die betaald zijn vanuit Giro 5125. Orkaan Irma heeft Florida bereikt. Het oog van de orkaan trekt nu over Key West, een eiland ten zuidwesten van de Amerikaanse staat. Vanavond en vannacht trekt het oog waarschijnlijk over de westkust van de staat, waar steden als Tampa en St. Petersburg liggen. Vanaf het presidentieel buitenverblijf Camp David zei president Trump dat mensen zich geen zorgen moeten maken over hun bezittingen en gewoon weg moeten gaan. De Duitse krant Welt am Sonntag zegt een omstreden mail in handen te hebben van de leider van de alternatieve Vuur Deutschland. Alice Weidel, die onlangs het partijleiderschap overnam van Frauke Petri, omschrijft daarin Arabieren, Sinti en Roma als cultuurvreemde volken waarmee we worden overspoeld. In de mail wordt verder geschreven dat vijanden van de grondwet daarmee uit zijn op de systematische vernietiging van de burgerlijke maatschappij. Weidel ontkent zelf dat de tekst door haar werd geschreven. Friesland kan met een hoge waterstand. Het historische Woudagemaal bij Lemmer wordt vandaag ingeschakeld om het overtollige water af te voeren. Daar komen waarschijnlijk veel mensen op af, omdat dit niet vaak gebeurt, ongeveer eens per twee jaar. Er is de afgelopen week veel regen gevallen in Friesland, op sommige plekken wel 90 mm. Het Woudagemaal heeft zo'n acht uur nodig om voldoende stoom te hebben. In de loop van de middag kan het gemaal echt gaan werken. Blijft in ieder geval aanstaan tot en met dinsdag. Het weer op veel plaatsen zonnig, maar langs de kust nog kans op een bui. 17 tot 19 graden vanmiddag. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen en trekt de wind aan. Morgen en de rest van de week is het dan wisselvallig. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam.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 Dance a pro, I know, you know, I go psycho when my new joint can't sit. Gotta get jiggy with it. That's it. The honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing at kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. It's for the look, I don't light it. Ill way wait to hand on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. <laughs> Ha ha. Big Willie style's all in it, getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters. Mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Let Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the Prince of this, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off off, but go off, but yes, yes, sure. And you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 I loose if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum. I'll be asking them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them. Like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top, with the ribbon crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it Zandvoort ook op internet.